Jobboot met het NOS Journaal. Duizenden mensen zijn in noord syrië ontvlucht na een aanval van gevechtsvliegtuigen, vermoedelijk van het Syrische leger. Volgens de Koerdische militie, IPG, zijn er doden en gewonden gevallen. De Koerden, die door de Verenigde Staten worden gesteund, evacueren vooral vrouwen en kinderen uit de stad. Amerikanen strijden in de regio tegen IS. In Bangladesh zijn zeker 100 mensen gewond geraakt bij een massale vechtpartij. De dorpelingen kregen ruzie over de afloop van een aflevering van een populaire televisieserie. De politie gebruikte traangas en rubberkogels om de menigte uiteen te drijven. De ruzie brak uit in een restaurant waar fans zich hadden verzameld om de serie te bekijken. Honderden mensen gingen elkaar te lijf met messen en stokken. Zeker 15 dorpelingen zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Jelle van Gorkom heeft zilver gepakt op de BMX. De Nederlandse mountainbiker eindigt als tweede na de Amerikaan Connor Fields, die Olympisch kampioen werd. De Paralympische Spelen in Rio gaan volgende maand toch door. De Spelen voor sporters met een beperking waren onzeker vanwege financiële problemen bij het Internationaal Paralympisch Comité. Door flink te snijden in de begroting is er nu toch voldoende geld om de Paralympics te organiseren. Zo wordt er bezuinigd op medewerkers het vervoer van atleten en het aantal plekken waar de wedstrijden worden gehouden. Voor sommige landen was het onzeker of ze aan de Paralympics konden deelnemen... omdat de organisatie geen geld beschikbaar stelde voor vliegtickets en verblijf in Rio. De Duitse hockeyvrouwen hebben een bronzen medaille gewonnen in Rio. In de strijd om de derde plaats in het Olympisch toernooi versloeg Duitsland Nieuw-Zeeland met 2-1. Duitsland werd eerder deze week verslagen door Nederland. De je vrouwen spelen over een uur de finale tegen Groot-Brittannië.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 break. What time is love?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 Easy! I'm the policeman. Police. Nobody move, nobody, nobody get hurt. On the hook now. Oh, je wat ik zeg, man, ja. Steek je handen in de lucht nou. En alles is nog Okay. Maar het zijn niet.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 though time goes by, I will always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 yourself get out of control. Baby, I